De politie noemt het spookbewoning en zegt dat er een criminele wereld achter schuil gaat. Bij de doorzoekingen zijn geld- en drugshonden ingezet. Drie mannen zijn opgepakt, die worden verdacht van witwassen. Een op de zes basisschoolbesturen heeft te veel geld op de plank liggen. Dat zegt de PO-raad, die de financiën van schoolbesturen heeft bekeken. Het gaat om zo'n 170 besturen... die in totaal zo'n 185 miljoen euro te veel op de bank hebben staan. De PO-raad wil met die scholen in gesprek... en bespreken waaraan het geld toch kan worden uitgegeven. Aan de andere kant heeft bijna 1 op de 8 scholen te weinig geld in kas. Scholen hebben buffers nodig om bijvoorbeeld schade aan gebouwen te repareren en andere tegenvallers op te vangen. Het weghalen van asbest is veel minder gevaarlijk voor de gezondheid dan nu wordt gedacht, zeggen Nederlandse wetenschappers na onderzoek. Een van de conclusies is dat witte pakken en andere vergaande beschermingsmaatregelen vaak niet nodig zijn. Asbest is kankerverwekkend en volgens de onderzoekers loop je een groot risico als je elke dag een asbestplafond sloopt. Maar bij het verwijderen van asbestdaken is het risico onmeetbaar klein en zijn er geen beschermingsmaatregelen nodig, zeggen de onderzoekers. In Londen is een man genezen van HIV. Hij is pas de tweede ooit die daarvan genezen is. De man had behalve HIV ook kanker en daartegen kreeg hij een stamceltransplantatie. De artsen gaven hem toen stamcellen van een donor die een natuurlijke weerstand had tegen het, tegen het HIV-virus. Daardoor werd de patiënt ook resistent. Het weer, eerst nog buien, verder opklaringen, veel wind. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen bewolkt met regen en wind en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met dagelijkse files... met de meeste vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buiten-Oost en Almere Buiten-West een kwartier oponthoud... en vijf minuten vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein...